Vandaag 20 jaar geleden. Bondskanselier Merkel liep onder de poort door samen met staatshoofden en regeringsleiders, onder wie ook premier Balkende. Tijdens het feest van de vrijheid werd ook een anderhalf kilometer lange symbolische muur van duizend dominostenen omgegooid. De huisartsen zijn blij met de hulp van de GGD bij het vaccineren tegen de Mexicaanse griep. Volgens de huisartsenvereniging is het een goede beslissing, omdat er ruim een miljoen mensen bijkomen die het advies krijgen om zich te laten inenten. Minister Klink heeft besloten dat ook kinderen van zes maanden tot en met vier jaar een risicogroep zijn. En ook de gezinsleden van baby's krijgen het advies om zich te laten vaccineren. Voor zwangere vrouwen geldt dat advies vanaf de vierde maand dat ze in verwachting zijn. De Tros moet het Commissariaat voor de Media een boete betalen van 270.000 euro. Het kinderprogramma Biba Boerderij zou helemaal zijn betaald door supermarktketen C1000. En bovendien zou de omroep reclame hebben gemaakt voor de Biba Boerderij van C1000. De Tros is het niet met het commissariaat eens en dient een bezwaarschrift in. De Amerikaanse sluipschutter John Allen Muhammad krijgt geen uitstel van executie. Het Hoge Rechtshof heeft zijn verzoek tot uitstel verworpen. Mohammed schoot zeven jaar geleden in drie weken tijd willekeurig tien mensen neer in Washington en de staten Virginia en Maryland. De sluipschutter krijgt morgen een dodelijke injectie toegediend. Volgens een advocaat is Mohammed geestelijk ziek en zou in golfoorlog een posttraumatisch stresssyndroom hebben opgelopen.